Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Hulst in Zeeuws-Vlaanderen heeft een onbekende automobilist vannacht een fietser doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis. De automobilist is na het ongeluk doorgereden. Voorbijgangers zagen de gewonde fietser liggen langs de provinciale weg tussen Hulst en Axel. Hij was verdwaasd, maar wel aanspreekbaar. Even later vonden ze ook het lichaam van zijn overleden vriend. Vermoedelijk kwamen de fietsers van een popfestival in Hulst. De politie is op zoek naar de automobilist. Volgens een woordvoerder moet hij iets van het ongeluk hebben gemerkt. Hij mist een buitenspiegel en heeft zeker één kapotte ruit. In Egypte hebben betogers een kantoor van presidentskandidaat Ahmed Shafiq bestormd. Ze vernielden er meubilair en computers. Shafiq was de laatste premier onder president Mubarak en is een van de twee overgebleven presidentskandidaten. De betogers zijn bang dat Shafiq, als hij wint, gratie zal verlenen aan Mubarak campagneteam van Shafiq spreekt dat tegen. Mubarak werd gisteren tot levenslang veroordeeld voor zijn rol in het bestrijden van de volksopstand vorig jaar. Veel Egyptenaren hadden liever de doodstraf gezien, wat de aanklager ook had geëist. Op het Tahrirplein in Cairo en op andere plaatsen in het land kwamen tienduizenden mensen bijeen om te demonstreren tegen het vonnis. Bij een schietpartij in Canada is zeker één dode gevallen. Dat gebeurde in een winkelcentrum in Toronto. Acht mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. Rond etenstijd opende een onbekende schutter het vuur bij het horecagedeelte van het winkelcentrum. Daarna brak paniek uit onder het winkelend publiek. Enkele slachtoffers werden onder de voet gelopen. Het Eaton Center is het grootste winkelcentrum in het hart van Toronto.